Justitie denkt dat ze op de zeilboot zijn geweest die drie weken geleden werd gevonden voor de kust bij Schorrel. Op die onbemande boot werd 3000 kilo hash gevonden. Zakenman Jan-Dirk Parelberg gaat in beroep tegen de 4,5 jaar celstraf die hij vandaag kreeg. De vastgoedmagnaat is veroordeeld voor het witwassen van crimineel geld, fraude en oplichting. Volgens de rechtbank in Haarlem heeft hij 17 miljoen euro voor Willem Holleder witgewassen. Parelberg houdt vol dat het gewone betalingen waren. en mag zijn hoger beroep in vrijheid afwachten. Een Nederlandse bergbeklimmer is in het westen van Oeganda tijdens een afdaling in moeilijkheden gekomen. Hij zat vast in een kloof van een gletsjer en hing urenlang aan een touw bij een temperatuur van min 5 graden. Oegandese reddingswerkers konden hem lastig bereiken omdat het gebied onherbergzaam is. Uiteindelijk is de Nederlander gered, Zij was lichtgewond. Op een akker in Nieuw-Vennep is een grote graanadvertentie van de Partij voor de Dieren vernield met een chemisch middel. De partij had een afbeelding van 35.000 vierkante meter laten inzaaien met een koeienkop en de tekst Kies nu Partij voor de Dieren. Er is aangifte gedaan van vernieling. Vlak voor de verkiezingen wordt de stemwijzer op internet steeds vaker geraadpleegd. Vanmiddag werd de 3 miljoenste bezoeker genoteerd. Een week geleden waren dat er nog 2 miljoen. Bij de stemwijzer komt de bezoeker via 30 stellingen terecht bij de partij die het best bij hem of haar past. Er is veel belangstelling voor de onderwerpen hypotheekrenteaftrek, strengere straffen en de verhoging van de AOW-leeftijd. Het weer. Wisselend bewolkt met stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel- en windstoten. Vanavond en vannacht vanuit het